In België werd het nog wat warmer dan in Nederland. In Kleine Brogel in Limburg stond de thermometer aan het eind van de middag op 39,9 graden. Voor morgen worden voor Nederland en België nieuwe warmterecords verwacht. De Nederlandse atlete die al ruim een maand vastzit in Duitsland... probeerde meer dan 50 kilo drugs het land binnen te smokkelen. Dat bevestigt het Duitse Openbaar Ministerie. Madia G. werd opgeplakt vlak over de grens bij Arnhem. Ze zei dat ze naar een training in Düsseldorf ging... maar de Duitse politie vertrouwde het niet. In schoenendozen bleek drugs te zitten. De ecstasy en crystal meth zouden een straatwaarde hebben van ongeveer 2 miljoen euro. Boris Johnson is voor de deur van zijn ambtswoning beëdigd tot premier. Vanmiddag ging hij eerst op bezoek bij koningin Elisabeth... nadat vertrekkend premier Theresa May daar afscheid had genomen. In zijn eerste toespraak als premier beloofde Johnson opnieuw... dat Groot-Brittannië op 31 oktober uit de EU vertrekt. Johnson moet nu een kabinet samenstellen. Een aantal bewindslieden uit het kabinet van May was al afgetreden... omdat ze niet onder Johnson wilden dienen. De hoogste ambtenaar van de Europese Commissie vertrekt. Al bij zijn benoeming vorig jaar kwam de Duitse Martin Zellmaier in opspraak. Hij was de persoonlijk medewerker van commissievoorzitter Juncker... en die wist de promotie erdoor te drukken. De nieuwe topvrouw von der Leyen wil van Zellmaier af. Hij wordt ambassadeur in Wenen. Het weer blijft vanavond en vannacht warm. Het koelt af tot een graad of 20 en er is wat wind uit het westen. Ook morgen veel zon en nog wat warmer dan vandaag.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 I'll be in this bitch till the club close. What should I do on all fours? Now that that shit you begins to law, different style, different move, damn I like watch the seagulls circle in the morning light Maybe there are some things when I have meant to understand van Zandvoort, op 106.9 FM.